Juri met het NOS-journaal. De hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, Robert M., hoort vandaag de uitspraak van de rechtbank. M. heeft bekend dat hij op kinderdagverblijven waar hij werkte, bij hem thuis en op oppasadressen tientallen zeer jonge kinderen heeft misbruikt. Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar cel en tbs tegen hem geëist. Het OM rekent het hem zwaar aan dat hij tijdens de rechtszaak geen enkel berouw toonde en dat hij zijn eigen belang boven dat van de misbruikte kinderen stelde. Ook de echtgenoot van M hoort vandaag zijn straf. Tegen Richard van O is 12 jaar cel geëist. De zitting begint om half tien en wordt live uitgezonden op Journaal 24. Zanger Robin Gibb, een van de Bee Gees, is overleden. Hij leed aan kanker. Samen met zijn broers Maurice en Barry vormde Robin eind jaren 60 de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang en scoorden hits als Stayin' Alive en Words... Van de broers leeft nu alleen Barry nog. Robin Gibb is 62 jaar geworden. De presidentsverkiezingen in Servië zijn verrassend gewonnen door de nationalist Tomislav Nikolic. Hij krijgt volgens de voorlopige uitslag bijna 50% van de stemmen, iets meer dan zittend president Tadic. Die feliciteerde Nikolic en waarschuwde hem dat het een tragische fout zou zijn als Servië zich niet langer richt op de Europese Unie. Nikolic zei in zijn overwinningstoespraak dat Servië niet zal afdwalen van het Europese pad. De nieuwe president is een nationalist en wil de band met Rusland versterken. In diverse delen van het land zijn gisteravond straten blank komen te staan door zware regenval. Vooral in Noord-Brabant en Gelderland was er wateroverlast. Tussen Den Bosch en Eindhoven reden geen intercities door blikseminslag. Het weer overdag eerst vrij zonnig, maar al gauw ontstaan er stapelwolken die vooral smiddags uitgroeien tot een bui. Daarbij is ook kans op onweer.